Met de ingrediënten die we op dit moment hebben zeggen we... ja, er zijn echt wel aanwijzingen dat sprake is geweest van een terroristisch misdrijf. Tegelijkertijd is het zo, andere motieven kunnen we nog niet uitsluiten... en er moet nog heel veel onderzoek worden gedaan. Gisteravond werden bij de Erasmusbrug voorbijgangers plotseling aangevallen... door een man met een mes. Deze Rotterdammers zijn flink geschrokken van die steekpartij. Je ziet ook dat dit soort geweld natuurlijk ook in andere steden heeft plaatsgevonden. Dus heel eerlijk gezegd, je houdt je hart vast voor wat er eh, in Rotterdam kan gebeuren. Ja, je staat toch wel perplex dat dit gebeurt zo direct voor je voordeur. Maandag wordt duidelijk hoe lang de verdachte van de steekpartij voorlopig vast blijft zitten. De Amerikaanse Secret Service had zich niet goed voorbereid op de dag dat presidentskandidaat Donald Trump werd beschoten in juli. Dat concludeert de Veiligheidsdienst zelf. De beveiliging wist dat de plek waar Trump zijn speech hield moeilijk te beveiligen was, maar deed te weinig om dat te verbeteren. Ook werd er slecht gecommuniceerd met lokale politie. Trump werd door de schutter alleen in zijn oor geraakt. Eén persoon kwam om het leven. En er is vanavond weer gevoetbald in de eredivisie. Pek Zwolle nam het thuis op tegen AZ. Het werd 2-1 voor de ploeg uit Alkmaar. En vooral de tweede goal was een beauty. Sadiq, hoek is lastig, maar zo kan het ook! Oh! Ibrahim Sadiq! Schendelaar staat een beetje voor zijn goal en Sadiq heeft dat in de smiezen. De hoek lijkt zo lastig, maar hij ziet het. Die keeper die zet een pasje te ver naar voren. Ja, en toen schoot Sadiq met een boogballetje raak over de keeper heen.